zijn potje ging uitvaren met zijn scheepje naar zuid recht De weg was recht, was krom, nooit kwam meer een potje weer op. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, daar is weer een potje gebleven. Hij is niet hier, hij is niet daar, hij is naar Amerika. Doe wakker, doe wakker, doe wakker, doe. Weer een potje ging en varen met zijn scheepje naar zijn laren De weg was recht, de weg was krom, nooit meer een potje weer om. 2, 3, 4, 5, 6, 7, is weer een potje chops us up.